Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Zweedse OM verdenkt de man die gisteren een Nederlands meisje en haar oma neerstak in Gothenburg van poging tot moord. De politie vermoedt dat de verdachte van 35 alleen handelde en stak het meisje van 10 in haar buik waardoor ze ernstig gewond raakte. Haar toestand is nu stabiel. De oma van 70 raakte gewond aan haar arm en is daarvoor behandeld. Na de steekpartij konden omstanders de verdachte overmeesteren. Het is nog onbekend waarom hij het meisje en haar oma aanviel. In Hongkong heeft een grote brand gewoed in een toren die in aanbouw was. Op beelden is te zien hoe puin van het gebouw op straat terecht kwam. Het vuur sloeg over op drie gebouwen ernaast, maar de brand was daar snel onder controle. Inmiddels is dat ook het geval in de toren. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten... in een voorstad van Chicago heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. In totaal werden zeven mensen gedood bij een parade op 4 juli... de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield ook de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht. Hij gebruikte bij de aanslag een geweer... maar zou ook hebben overwogen om explosieven in te zetten. In de kwartfinales van de KNVB-beker zijn de afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. PSV-ADO eindigde in 3-1 en Ajax De Graafschap eindigde in 3-0.